waar veel is gevochten en kapot gebombardeerd. het is verschrikkelijk om te zien. Het is echt verschrikkelijk om te zien. En als het één ding doet, dan, dan is het wat mij betreft toch nog eens een keer eh, een hele dikke eh, streep onder dat wij doorgaan eh, met helpen. wij gaan door net zo lang als nodig is met het helpen van Oekraïne. Nederland is een van de landen die wapens leveren aan Oekraïne, waaronder panzerhauwitsers... waarmee Oekraïne van grote afstand granaten kan afschieten om zich te verdedigen tegen het Russische leger. Het OM heeft het afgelopen jaar vaker onderzoek gedaan nadat iemand aangifte deed van discriminatie. 485 keer en dat is meer dan het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. De aangiftes gingen meestal om groepsbelediging, discriminatie op basis van seksuele geaardheid bijvoorbeeld. In Amsterdam is een man opgepakt voor grootschalige drugshandel. Hij zou het kopstuk zijn van een bende die duizenden kilo's kook van Zuid-Amerika naar Nederland bracht. De politie kwam daarachter nadat ze een platform kraakten waarop criminelen berichten naar elkaar stuurden. En het gaat al jaren niet lekker met Chinese restaurants, behalve in Drenthe. Daar gaat de ouderwetse afhaal Chinees nog steeds als een speer. En dat zou kunnen komen doordat er veel ouderen wonen die graag eten wat ze al kennen. En ook zouden mensen in Drenthe sowieso al wat minder avontuurlijk zijn op culinair gebied, zegt een voedselexpert. En deze verslaggever van RTV Drenthe is gaan kijken of dat klopt. Eh, Scandinavisch? Kom ik nog eens. Ik heb geen flauw idee. Mexicaans? Ja, Mexicaans wel. Afrikaans misschien ook? Nee, dat weet ik niet. Ik ga zelden verder uit eten. Dus als ik het haal is het gewoon Chinees en verder eh, eigenlijk niet. Is ook een stukje nostalgie dan misschien voor u om hier te eten? Ja, eigenlijk wel ja. ja. wat heeft u nu besteld dan? Drie grote lumpia's en een beker pindasaus. Het weer, veel wolken vandaag. Landinwaarts wat zon en in het noorden wat regen bij 20 tot 27 graden. Morgen eerst veel zon, later weer meer wolken en een paar graden koeler dan vandaag.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 I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one bang, bang. Baby, come to me like you used to, down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So, baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on, bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. A light going out, bang, bang. You fall to the ground, bang. lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees. Inside my deep freeze. Bang, bang. A light going out, bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. bang, bang, bang. light going on, bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one.